4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De twee Nederlandse broers die in Praag een ober hebben mishandeld... zijn veroordeeld tot vijf en zes jaar cel. De Tsjechische rechter heeft hen veroordeeld wegens ordeverstoring en zware mishandeling. Het Openbaar Ministerie eiste straffen tot 18 jaar wegens poging tot moord en gaat in beroep. De ober raakte tijdens een vechtpartij vorig jaar april zwaar gewond. Hij had onder meer een gebroken kaak en oogkas. De broers moeten hem een schadevergoeding betalen van 75.000 euro. Ook mogen ze tien jaar Tsjechië niet bezoeken. Dankzij een verdrag met Tsjechië zouden de broers hun straf in Nederland mogen uitzitten. In Heerlen is vrijdagavond een man aangehouden... die verdacht wordt van betrokkenheid bij terrorisme. Hij kwam in beeld door informatie van de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. De 37-jarige man zou aanhanger zijn van het jihadistische gedachtegoed... en op zoek zijn geweest naar wapens. De politie heeft in zijn huis mobieltjes, een laptop en drie veiligheidsvesten in beslag genomen. Het aantal presentatoren dat bij de publieke omroep een salaris verdient... dat boven de vastgestelde norm ligt, is afgenomen. Vorig jaar waren het er 11, in 2017 nog 17. Van de 11 presentatoren verdiende er volgens de NPO... twee fors meer dan de vastgestelde norm van 189.000 euro bruto per jaar. Zij vallen onder een uitzonderingsregeling die inmiddels is afgeschaft. Hoewel er geen namen bekend zijn gemaakt... is duidelijk dat één van hen Matthijs van Nieuwkerk is. En het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders in Venezuela... om niet onnodig de straat op te gaan. Aanleiding zijn berichten over een opstand in het leger en onrust op straat. De Venezolaanse oppositieleider Guaido riep het leger eerder vandaag op... om in actie te komen tegen het regime van president Maduro. Die zegt dat het leger loyaal is en spreekt van een kleine opstand van een groepje landverraders. En dan het weer. Vanmiddag breekt vanuit het oosten op steeds meer plaatsen de zon door.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 Er staat een kleine 20 kilometer file in de regio. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen 3 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade 10 kilometer en ruim 10 minuten oponthoud door een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn er weer vrij. Daardoor is het ook wat drukker op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. Daar moet je ook rekening houden met een kwartiertje tijdverlies. En verder stroomt de Keukenhof weer leeg en dat merk je op de N208 van Sassenheim naar Haarlem.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 Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven.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 go. 모르게 힘이 들어가기도 했어 높아버린 스카 커져버린 헛 때론 도망치게 해달라며 기도했어 But 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때 나 다짐했던 건 네가 준그 후세 나에게로 태양이 아닌 너에게로 Let me for you to say that you sent him on his way.